Hij kwam vanochtend aan in Japan, waar hij twee dagen blijft. Obama praat onder andere met de nieuwe premier Hatoyama. Die kondigde bij zijn aantreden aan dat hij minder afhankelijk wil zijn van Amerika. Ook wil hij een Amerikaanse militaire basis in Japan sluiten... en een einde maken aan de militaire missie in de Indische Oceaan. De Japanners voorzien daar schepen van de ISAF-troep in Afghanistan van gratis brandstof. Het herstel van de Duitse economie lijkt door te zetten en dat komt vooral door een aantrekkende export. Dat meldt het Duitse Bureau voor de Statistiek. In het derde kwartaal bedroeg de groei 0,7 ten opzichte van het tweede kwartaal... toen het land met een groei van 0,4 uit de recessie kwam. In Noorwegen is opnieuw een werk van kunstenaar Edward Munch gestolen. Vijf jaar geleden verdwenen zijn wereldberoemde schilderijen De Schreeuw en Madonna uit het Munch Museum in Oslo. Nu is de lito de geschiedenis gestolen uit een kunstgalerie in de Noorse hoofdstad. Het doek heeft een geschatte waarde van 240.000 euro. De schilderijen De Schreeuw en Madonna werden twee jaar na de diefstal teruggevonden. Drie mannen zijn voor die kunstroof veroordeeld. Wat hun, motief, wat hun motief was is onduidelijk. Er is nooit losgeld gevraagd en de schilderijen waren te bekend om te verkopen. De vreemdelingenpolitie is gisteren in Den Haag per ongeluk een opvanghuis voor moeders met kinderen binnengevallen. De agenten dachten dat er in het pand illegale zaten. Ze kregen hun fout pas in de gaten nadat ze al binnen waren en op de slaapkamerdeuren bonsden. Een aantal kinderen raakte hiervan flink overstuur. Toevallig liep staatssecretaris Al Bayrak van Justitie die dag mee met de vreemdelingenpolitie. Ze wist de kinderen te troosten. Vreemdelingenpolitie maakte de fout omdat ze verouderde gegevens had. Het weer nog bewolkt en af en toe regen.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 Oh, you with the love you're building up. You gotta be mine. We take it away. It's gotta be mine, babe. Just a matter of time. while